Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De storm van de afgelopen dag. De waterstand in Nederland werd gemeten in Nieuwe Statenzeil aan de Dollard. Waterschappen in het noorden hebben dijkbewaking ingesteld... maar voor zover bekend waren er nergens problemen. Inmiddels zakt het water weer. In de westelijke kustprovincies hebben de waterstanden al eerder hun normale niveau bereikt. Na de Senaat heeft in de Verenigde Staten nu ook het Huis van Afgevaardigden de resolutie aangenomen die het begin vormt van de ontmanteling van Obamacare. Dat is het ziektekostenstelsel dat door president Obama is opgezet. Aankomend president Trump beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne het systeem af te schaffen. En net als Trump wil het congres, waar de republikeinen de meerderheid hebben, zo snel mogelijk van Obamacare af. Ook al is er nog geen alternatief zijn enkele commissies in het leven geroepen die nog deze maand met wetsvoorstellen moeten komen waarmee de afschaffing wordt geregeld. Partijleider Jesse Klaver van GroenLinks wil premier worden. Op een partijbijeenkomst in Nijmegen zei hij dat Nederland een premier nodig heeft die vasthoudt aan zijn idealen. Hij riep de PvdA, SP en D66 op om de handen ineen te slaan en met hem samen te werken aan het bestrijden van armoede en onrecht. Na 40 jaar is het volgens Klaver hoog tijd voor een progressief kabinet om Rutte en Wilders uit hun volgende regering te houden. Hij vindt verder dat het klaar moet zijn met de zondebokpolitiek. Het gaat volgens hem niet om de keuze tussen haatzaaiers en bangmakers... maar het is tijd voor echte oplossingen. Die moeten volgens Klaver vooral worden gezocht in het aanpakken van de klimaatproblemen. Het weer vannacht neemt de wind af en de neerslag trekt naar het oosten weg. Overdag is het wisselend bewolkt met een enkele bui. Later op de dag meer buien, met vooral in het binnenland daarbij kans op winterse neerslag.